Raymond Seré met het NMS-journaal. De gesprekken tussen de vakbonden en VND hebben niets opgeleverd. FNV en CNV stoppen met onderhandelen en wachten nu op een vonnis van de rechter in het kort geding dat ze hadden aangespannen. De bonden vinden dat het winstdelingsplan, waarmee het waarjaarsconcern de loonsverlaging voor het personeel wil verzachten, onvoldoende perspectief biedt. De rechter had de partijen tot morgen de tijd gegeven om eruit te komen. Maandag doet hij uitspraak. Het Franse Openbaar Ministerie vraagt in de zaak van Dominique Strauss-Kaan om vrijspraak. De kans is daarmee groot dat de voormalige IMF-topman niet wordt veroordeeld. DSK, zoals Strauss-Kaan kortweg wordt genoemd, staat terecht voor deelname aan seksfeesten met prostituees. Betaalde seks is in Frankrijk niet strafbaar, maar souteneurschap, het organiseren van prostitutie en er financieel beter van worden, is dat wel. Er werd al rekening mee gehouden dat het OM zou aansturen op vrijspraak. Het bewijs tegen DSK werd gezien als zwak en verschillende partijen hadden hun zaak ingetrokken. In Turkije zijn dit weekend de twee Nederlandse meisjes van een jaar of 15 aangehouden... die mogelijk op weg waren naar Syrië. Een derde meisje, dat ook met hen mee was, wordt nog vermist, melden bronnen aan de NOS. De drie komen uit Zeist en omgeving. Hulpverleningsorganisaties kennen de kinderen. Vorig jaar was er contact omdat ze na de zomervakantie in bedekkende kleding op school waren verschenen. De zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de meisjes mee wilden vechten in Syrië. De Rijksrecherche heeft een 43-jarige VVD'er aangehouden voor het schenden van haar ambtsgeheim. De vrouw uit Maarsen was lid van de Vertrouwenscommissie voor de benoeming van de burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht. Toen verdenkt haar van het doorspelen van informatie uit die sollicitatieprocedure aan een partijgenoot. De nieuwe burgemeester werd uiteindelijk de PvdA Mark Witteman. Hij is vorige maand geïnstalleerd. En dan het weer. In het westen op steeds meer plaatsen zon. De opklaringen bereiken het zuidoosten pas laat in de avond. Het wordt vanmiddag 7 tot 9 graden.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 Forget him, will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. taken away. Men are cut in half, children watching all this. Your body shiny as diamond, your heart is strong, it's gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forget him and set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and slave, you been in harm's way, you been Kanye's wife, you made a great escape, so now you are safe, cause you never caved, you never would. You hope the world will take care of business when Kanye made him famous.